Dik Hark met het NOS-journaal. Negen maanden na de val van het parlement zijn de eerste vrije verkiezingen in Egypte in tientallen jaren. Het nieuw gekozen parlement benoemt uiteindelijk een commissie die een nieuwe grondwet moet opstellen. Ook is het de bedoeling dat het parlement nauw betrokken wordt bij de formatie van een interimregering. Die blijft aan de macht tot aan de presidentsverkiezingen van medio volgend jaar. De betogers op het Tagrierplein wilden dat de verkiezingen van vandaag niet door zouden gaan. Ze vinden dat de militairen eerst de macht moeten overdragen aan een burgerregering. De hoogste militair, maarschalk Tantawi, weigert dat en waarschuwde gisteren voor ernstige gevolgen als de protesten doorgaan. Enkele uren voordat de stembureaus in Egypte opengaan... hebben saboteurs in de Sinaï-woestijn een gaspijpleiding opgeblazen. De leiding loopt van Egypte naar Israël en Jordanië. Sinds de val van president Mubarak in februari zijn er al acht aanslagen gepleegd op de gaspijpleiding. Ook vrijdag was er een aanslag. Egypte sloot 20 jaar geleden een gasovereenkomst met Israël, maar die deal is omstreden. Israël betaalt volgens sommige Egyptenaren veel te weinig voor het gas. Wie er achter de aanslag op de pijpleiding in de Sinaï zit, is niet duidelijk. De Portugese fado en de Mexicaanse mariachi staan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Dat hebben de leden van de VN-cultuurorganisatie afgelopen weekend besloten op een congres op Bali. De fado is het Portugese levenslied en ontstond in de 19e eeuw in de arme wijken van Portugese steden. Bekende vertolkers zijn Amalia Rodriguez en Cristina Branco. De Mexicaanse mariachi komt ook uit de 19e eeuw en wordt vaak gespeeld door straatorkesten met violen, gitaren en trompetten. De UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed werd in 2008 in het leven geroepen. Op de, lijst, op de lijst staan verder onder meer de flamenco, het Iraans nieuwjaar en de heilig bloedprocessie in Brugge. Dan nog het weer. Opklaringen lokaal kan het aan de grond een graadje vriezen.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 Got me off the hook and nothing else don't phase me. Can you be my one and only sunshine lady? No if, no maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say. sunshine lady. Hey baby, hey baby, hey. hey baby, hey baby, hey. When you you know that it amazes me. Hey baby, hey baby, hey. Boys say, boys say, hey baby, hey baby, hey. All the boys get the girls in the back.